Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie drie kinderen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Onder de gewonden zijn 13 kinderen. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het vuur ontstond bij een autogarage langs de snelweg. Hoe is nog onduidelijk. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation... waar twee van de acht brandstoftanks ontploften. De Mexicaanse politie heeft lichaamsdelen van zeker 13 mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zakken met afgehakte ledematen tijdens een inval in twee huizen in de deelstaat Veracruz. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens justitie kan het zijn dat er meer dan 13 slachtoffers zijn. Er zijn zes verdachten opgepakt. De gouverneur van Veracruz vermoedt dat de moorden te maken hebben met een strijd tussen rivaliserende bendes. In de deelstaat zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 400 moorden gepleegd. Persoonlijke gegevens van agenten en andere medewerkers van de politie in Noord-Ierland... zijn in handen gevallen van militante groeperingen. De gegevens van 10.000 medewerkers kwamen vorige week op straat te liggen door een datalek. De politie vreest dat het voor kwaadwillenden met de gegevens makkelijker wordt om aanslagen te plegen op agenten. In Noord-Ierland waren politieagenten tussen de jaren 60 en eind jaren 90 regelmatig doelwit van aanslagen. Dat was vanwege het conflict tussen protestanten en katholieken. Op het, op het, door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui... worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaii. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Komende dag in het oosten wat regen. In de kustgebieden middags veel zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. So politicians, at this time, I think you better keep your distance.